Mark Visser met het NOS-journaal. De zoekactie naar de vermiste Limburgse Marianne Goosens in Zuid-Spanje is in gevaar gekomen doordat in en rond Merja gemeld wordt dat ze terecht is. Familie van de vrouw zegt geschrokken te zijn van deze geruchtenstroom. Het zou kunnen dat de lokale bevolking zegt dat de vrouw is gevonden om toeristen gerust te stellen. Een vermissing in een gebied zou toeristen kunnen afschrikken. Familieleden zijn intussen bezig om nieuwe posters op te hangen in en rond Merja, waarop duidelijk staat dat de vrouw nog altijd wordt gezocht. De Bosnisch-Servische oud-generaal Mladic is vlak na het begin van zijn voorgeleiding voor het Joegoslavië-tribunaal uit de rechtszaal verwijderd. Mladic weigerde antwoord te geven op de vraag van de rechter of hij bereid was schuldig of onschuldig te pleiten. Hij zei dat hij dat pas wilde doen met zijn eigen advocaat erbij. Rechter Ori wees dat verzoek af en ging verder met de zaak. Toen Mladic bleef doorgaan met interrumperen, werd hij uit de zaal verwijderd. En daarna zei de rechter dat hij ervan uitgaat dat Mladic zichzelf onschuldig acht aan de feiten uit de aanklacht. De EU stuurt 10 miljoen euro aan voedselhulp naar Noord-Korea. Meer dan 650.000 mensen in het communistische land lijden namelijk honger. En vooral kinderen zijn het slachtoffer. Om de oogst grotendeels is mislukt, zijn veel mensen volgens de Europese Commissie zelfs overgegaan tot het eten van gras. De voedselhulp van de EU is gericht op kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en zieken. Als Noord-Korea er misbruik van maakt, wordt de hulp stopgezet. Noord-Korea krijgt weinig ontwikkelingshulp van westerse landen vanwege internationale sancties. Het weer op veel plaatsen bewolkt en droog. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door, door 20 tot 22 graden. In het noordoosten blijft het overwegend bewolkt. Daar wordt het hooguit 17 graden. Morgen in het hele land zonnig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.